Dierenpark Emmen is in financiële problemen en wil 70 van de 170 medewerkers ontslaan. De ondernemingsraad heeft al ingestemd met die ontslagen. Vandaag is de hele dag onderhandeld. Morgenochtend wordt het personeel ingelicht. Directie en vakbonden moesten er vandaag uitkomen. Anders zou er geen lening komen van de gemeente Emmen en zou Dierenpark failliet gaan. Nederland geeft een garantie van 2,7 miljard euro voor de internationale steun aan Ierland. Dat staat in de najaarsnota die minister De Jager naar de Kamer heeft gestuurd. De EU en het IMF besloten zondag om het door schulden geplaagde Ierland te helpen met in totaal 85 miljard euro. Justitie in Argentinië heeft levenslang geëist tegen oud-dictator Jorge Videla. Hij staat terecht voor de moord op 31 politieke gevangenen tijdens zijn regime van 1976 tot 1981. Een van de aanklagers zei dat alleen levenslang zwaar genoeg is voor zulke misdaden. Videla staat terecht met 30 anderen. Hij zei op de zitting dat hij verantwoordelijk is voor alle misdaden die tijdens zijn regime zijn gepleegd, maar hij erkent de bevoegdheid van de rechtbank niet. Het vonnis wordt eind december verwacht. Trainer José Mourinho van Real Madrid is voor twee Champions League wedstrijden geschorst, waarvan één voorwaardelijk voor onsportief gedrag. Mourinho liet twee van zijn spelers tegen Ajax expres tegen rode kaarten oplopen. De spelers kunnen hun schorsing nu uitzitten tijdens een onbelangrijke groepswedstrijd. En ze beginnen met een schone lei aan de volgende ronde. Daar is Real al voor geplaatst. Mourinho en de betrokken spelers moeten ook een boete betalen. Het weer vanavond opklaringen. Het wordt vannacht min 4 tot min 9. Morgen overdag guur, veel wind en min 3.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 Goedemorgen nogmaals, eh, beste luisteraars. We zijn eh, het tweede uur van ZFM Jazz begonnen met Benjamin Herman. Lekker wakker worden. Lionel Hampton en Oscar Peterson werden samengebracht door de producer Norman Granz in 1953 en 1954. En dat leverde natuurlijk spektakel op. Want deze swingende eh, jazzartiesten hebben voor heel veel luisterplezier gezorgd. Ik ga dan ook een eh, heerlijk nummer draaien. Het is een eh, jam en het heet ook heel toepasselijk. Jam Blues. Loudhorn was dat al in het eerste uur aangekondigd, maar via Killer Joe niet gekregen. De bezetting die was als volgt. Ben Webster, sax, Bill Coleman op de trompet, Jim Douglas op de gitaar, Fred Hunt op de piano, Ron Ria op de bass en Lenny Hastings op de drums. Het was een opname in Londen gemaakt op 27 april 1967. Ja, ik had vorige, vorig uur al eentje een nummer gedraaid van Paolo Nutini. En uh, ik had er eigenlijk nu nog eentje. En deze is wat vlotter en uh, meer jazzy eigenlijk. Eh, Pencil Full of Lead. This next song's um, it's about when I moved from Paisley to London. It's just about the change and the big difference between them both. So it's called These Streets. Here we go. Hello, ladies and gentlemen. I'm Paolo Nutini. These are the Vipers. These guys. This song's called Pencil Full of Lead. Enjoy. What? What? my head. I got a pencil full of lead and some water for my throat. I got buttons for my coat and sails on my boat. So much more than I needed before. I got money in the meter and a Dubai heater. now it's getting on the road. So they get sweeter. Legs on my chairs and a head full of hair. More than a pan and some shoes in my feet. I got a shelf full of books and most of my teeth few pairs of socks and a door with a lock. I got food in my belly and a license for my telly. And nothing's gonna bring me down. out scripts for the scenes. I am out, mounted up so I'm in with a shout. I got a favorite shot, but you're better than now. Food in my belly and a light for my daily, and nothing's gonna bring me down. I'm on a blue To the morning, you know, sorry I can't wait for you. I'm on my way. Jazzadelic CD Giovanka On My Way. We gaan verder met Mad Dusk. Met Good News. Die komt van de aangenaam jazz, de nieuwe aangenaam jazz CD die nu in de winkels ligt. I'm here, it's clear, I'm in the moment, back with a better view, not a clue where I'm going. Going all out for you. Tomorrow's not promised what the wise men used to say. So let's seize each day. No ties, we're just happy go lucky. Don't you blow the surprise. So nice, like I told you when I hold you. It's like falling in love for the first time. want to. Love's a revolving door. Let it spin. Let me want. small take me down to Duke's place. Wildest box in town is Duke's place. Love that piano sound in Duke's place. Saxes do their tricks in Duke's place. Fellas swing their chicks in Duke's place. Come on get your kicks at Duke's Place. You find yourself a seat, and when you want to eat, you look around and yell, Waiter! You fill your cup shot full of drinks and drink it up. You're dancing along with your girlie. It's after three o'clock, my baby. It's early if you've never been to Duke's Place. Oliver Gerald was dat, de wees uit Jonkers, een buitenwijk van New York. Ze werd geboren in 1918 en deed toen ze 15 was mee aan een talentenwedstrijd van dansers. Maar ze was zo gestrest dat ze geen beweging kon maken en maar gewoon zingen. En vanaf dat moment is het allemaal goed gegaan met haar carrière. Want in 1934 kwam ze bij de band van Chick Webb en daar werd ze al snel de grote attractie. Maar er gebeurde meer. In 1938 had ze een enorme hit, het Tisket, het Tasket. En toen Webb het jaar daarna stierf, nam ze zijn functie zelfs als leider over. In de jaren 40 ging ze door met werken en platen maken, maar de jaren 50 waren haar grootste periode. In die tijd was haar stem op het hoogtepunt, had ze een soepele beheersing van de ballade aangeleerd. Het aantrekkelijke, mag je rustig zeggen, ligt in de schoonheid van haar geluid. En de, wijze waarop ze ritmes aan elkaar weet te rijgen. En de manier waarop ze kan improviseren door de skat. In 50, 1950 eh, heeft ze ook nog een periode gehad waarin ze vooral met eh, Louis Armstrong en pianist Alice Larkins platen heeft gemaakt. Eh, helaas, ik ging naar het Noordje Jazz Festival een keer en toen zou ze gaan optreden, maar dat is toen niet doorgegaan en in 1996 is overleden. We zitten heerlijk in de swing op dit moment. En daar gaan we natuurlijk mee door. Nog een nummer van 11, Gerald. En daarna ga ik nog iets swingen met Jimmy Smith. Maar laten we eerst gaan luisteren naar I Can Give You Anything But Love Baby. o'clock in the morning, and I can't even close my eyes. Yeah, it's three o'clock in the morning, baby. I can't even close my eyes. I can't find my baby. People I can't be sad. Smith, de vrijuit uh, eh, improviserende en jazzklassiekers spelende man die het eh, heel ver heeft gebracht. Hij werd geboren in 1928 en overleed in 2005. Lezers van het klassieke blad Luister kennen hem als een formidabele basbaraton. Maar op dit album zingt hij 14 popklassiekers en dat doet Thomas Kwasthoff met groot gevoel voor soul. Soms klinkt hij als een zwarte zanger uit de Delta. Het is een grote verrassing. En van de cd, het album Tell I Like It Is, draai ik het nummer Ain't No Sunshine. sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine. trompetist Roy Aldrich, Mooi omvloerst en helder gespeeld. Het is een opname van 11 november 1960. En hij liet zich begeleiden door Tommy Flanagan op de piano... Charles Minkus op de bass en Joe Jones op de drums. Nog een paar grootheden en het was een kassucces in die tijd. Maar dan ga ik wel heel wat jaartjes terug. Ik heb het over Stan Getz en Charlie Bird... met hun populaire nummer Desafinado. CFM Jazz werd gepresenteerd door David Habig en Fred Kroosberg. En wie nog niet genoeg heeft van de jazz, die gaat eh, maar donderdag 2 en vrijdag 3 december naar de Jazz and World Meeting 2010. Twee avonden, 31 toonaangevende Nederlandse jazz- en wereldmuziek acts. En dat is eh, onder andere in de Melkweg in Amsterdam en Sugar Factory ook daar, Lijnbachsgracht. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de